Trudy Vendrig met het NOS journaal. In Moerdijk woedt een grote brand in een chemisch bedrijf. Er zijn geen gewonden gevallen, maar een enorme zwarte wolk met giftige stoffen trekt richting de Hoekse Waard en Dordrecht. Welke stoffen het zijn is nog onbekend. Inwoners van Dordrecht twitteren ze dat ze zwarte rook zien. Mensen in de wijde omtrek zijn opgeroepen binnen te blijven en ramen en deuren dicht te houden. De brand woedt in het bedrijf Chemiepek, waar chemische producten worden bewerkt en verpakt. Er staan loodsen en een tankauto in brand. Zo'n 130 brandweerlieden proberen het vuur te blussen. Ook de bedrijfsbrandweer van Shell helpt mee. En Defensie heeft twee speciale blusvoertuigen met een waterkanon naar Moerdijk gestuurd. Drie omliggende bedrijven zijn ontruimd en twee afritten van de A17 bij Moerdijk zijn afgesloten. Het scheepvaartverkeer op het Hollands Diep is stilgelegd. Omroep Brabant en RTV Rijnmond functioneren als rampenzenders. Door een nieuwe aanpak van chronische wonden kunnen honderden miljoenen euro's worden bespaard. Dat zegt het ziekenhuis van Heerlen na een experiment van drie jaar. Medisch specialisten werken daar met patiënten die langer dan acht weken last hebben van een open wond. De patiënten blijven in Heerlen onder toezicht staan tot de wond dicht is. Nu is de praktijk dat open wonden worden verzorgd door de huisarts of de thuiszorg. Door de nieuwe gerichte aanpak kan fors worden bespaard op bijvoorbeeld personeelskosten en verband. In Rotterdam wordt een straatplein of singel genoemd naar Koen Moulijn, de vroegere linksbuiten van Feyenoord, die gisteren overleed. Burgemeester Abu Talib vindt dat Moulijn met een straatnaam moet worden vereeuwigd. Hij staat symbool voor de Rotterdamse mentaliteit van geen woorden maar daden, zegt de burgemeester. Het weer, nu nog droog, maar vanavond van het westen uit flink wat